uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Voetland zijn voor de tweede avond op rij slaags geraakt in het centrum van Marseille. De politie probeerde de groepen met traangas uit elkaar te houden. Er werden ook enkele mensen opgepakt. Er zijn ongeveer 70.000 Engelse en 20.000 Russische voetbalfans in de stad... voor de wedstrijd van morgen tussen de twee landen. In Parijs deden zich vanavond geen noemenswaardige incidenten voor... bij de eerste wedstrijd van het EK voetbal. Het gastland versloeg daar Roemenië met 2-1. De Nederlandse kust wordt steeds verder volgebouwd. Het gaat vooral om recreatiewoningen, strandhuisjes, hotels en jachthavens. Blijkt uit een inventarisatie van de Stichting Natuurmonumenten. De komende drie jaar komen er meer dan 6200 huisjes, hotelkamers, appartementen en lichtplaatsen bij. Dat is een explosieve stijging als je het vergelijkt met de ruim 1700 voorzieningen die er in de afgelopen drie jaar zijn gebouwd. Begin dit jaar trok minister Schultz nog een plan in om de regels voor bouwen aan de kust te versoepelen. Maar uit het onderzoek blijkt dat dat niet tot de afname van de bouwactiviteiten heeft geleid. De Britse rockzanger Rod Stewart is geridderd door koningin Elizabeth. Hij mag zich voortaan Sir Roderick David Stewart noemen. Rod Stewart krijgt de onderscheiding voor zijn liefdadigheidswerk en zijn muzikale verdiensten. Verder zijn de onderscheidingen voor actrice Penelope Wilton, bekend van de tv-serie Downton Abbey, astronaut Tim Peake, die in de ruimte hoorde dat hij werd onderscheiden, en de 99-jarige zangeres Vera Lynn. Zij krijgt de eretitel Companion of Honor. In Louisville is een grote herdenkingsdienst gehouden voor bokser Mohammed Ali. Er waren zo'n 15.000 gasten. Onder hem oud-president Bill Clinton, oud-voetballer David Beckham en Arnold Schwarzenegger. Mohammed Ali is in besloten kring begraven. Tijdens de bijeenkomst werd ook een brief voorgelezen van president Obama. Mohammed Ali was Amerika, zei hij daarin. Het weer, het is vrijwel overal bewolkt. Op sommige plaatsen valt mogelijk een spat regen. Het is vannacht een graad of 12. Overdag is het bewolkt, maar het blijft droog en het wordt een graad of 19. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen wat drukte op de A7 Zaandam-Den Oever. Bij Hoorn rijdt het in beide richtingen langzaam vanwege werkzaamheden.